Deze man is naar Istanbul in Turkije gevlogen. De mobilization is uh, <laughs> one of the reasons why I'm here. Very poor step and it can lead, lead to lots of problems to lots of uh, Russian citizens. In heel Rusland zijn inmiddels protesten uitgebroken, maar dat heeft weinig zin. Mensen worden neergeknuppeld of zelfs opgepakt. Gemeenten hebben meer tijdelijke opvangplekken gevonden voor asielzoekers. Onder meer in Emmen, Dalfsen en een kleine gemeente in Gelderland... kunnen straks zo'n 400 asielzoekers terecht. En dat is hard nodig, want het aanmeldcentrum in Ter Apel is al maanden propvol. Er rijden nog steeds een stuk minder treinen dan voor corona. Op dit moment zet de NS 7% minder trein in. Het kan oplopen tot 15% als de personeelstekorten aanhouden, zegt de NS. Bij de Nederlandse aanvaller Jean-Paul Boetius is een tumor in zijn testikels ontdekt. Hij speelt nu voor de Duitse club Hertha BSC en eerder bij Feyenoord. Bij zijn nieuwe club kreeg hij vandaag medisch onderzoek waarbij de tumor werd ontdekt. Morgen wordt Boetius geopereerd. En het duurde vijf jaar en kostte 90 miljoen euro. Maar eindelijk is hij bijna klaar. De Big Ben, de beroemde klokkentoren in Londen, is flink onder handen genomen en volledig gerenoveerd. Ook het uurwerk staat weer op scherp, zegt deze klokkenspecialist tegen RTL Nieuws. It's part of our job here is to make sure that Big Ben strikes exactly on the hour. So the clock here is two seconds accurate. Vanaf oktober klinken de klokken weer door de straten van Londen. Het weer blijft nog lekker zonnig de rest van de dag. Morgen wat bewolkter en een graadje kouder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op een aantal wegen is het behoorlijk druk. Vooral op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Badhoevedorp. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht, waarschijnlijk tot half zes. De vertraging is een half uur. Ze zijn wel bezig met de bergingswerkzaamheden daar... Op de A27 van Almere naar Gorkum is de weg weer vrij na een ongeluk tussen Hilversum en Nieuwegein. Vertraging is nog wel 20 minuten daar. Verder staat er een lange file op de N230 van Utrecht naar Maarsen tussen Utrecht-Overvecht en de aansluiting met de A2. Daar moet je rekenen op zo'n 40 minuten tijdverlies. Op de A9 is het druk van Amstelveen naar Den Helder tussen Akersloot en Heilo.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 If the wind don't catch you, I will. I will. let you down. Take your parachute and go. Take the Maybe come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take to stop you ever get in sorrow. And if the winds don't catch you, I will.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 Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef? Hoe is ben je Wat ga je dit, dit kan niet verder, van mijn hart is echt genoeg.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 Het proces over de aanslagen in Brussel in 2016 wordt mogelijk uitgesteld. Het komt doordat de glazen hokjes waarin de verdachten in de rechtbank zitten... moeten worden verbouwd en dat kan niet voor de eerste zittingsdag op 10 oktober. Groot-Brittannië heft het verbod op fracking op, waarbij gas wordt gewonnen... door het inspuiten van chemicaliën, steengruis of zand in de bodem. De methode was omstreden en sinds 2019 verboden... maar vanwege de energiecrisis wil Groot-Brittannië er toch weer gebruik van maken. Het weer vanavond droog en het koelt af naar een graad of 8.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 Kijk om me heen naar al je flora en fauna Alles is groen, want dat was goed bij je aura Praat over je? yang snap er niks van Maar doe je ding, want het is best cute aan En jij kon niet verder bij de vandaan staan ZFM.